11 uur. Door met het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft een belang van 14% in de holding Air France KLM verworven... voor totaal 744 miljoen euro. Het kopen van aandelen Air France KLM is nu voltooid... laat het ministerie van Financiën weten.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 Minister Bruins heeft fabrikanten en groothandels opgeroepen dat alsnog te doen. De Europese Commissie heeft wel gezegd dat bij een no-deal brexit medicijnen met een Europees certificaat van Britse keuringsinstanties nog steeds mogen worden verhandeld. Maar dat geldt alleen voor producten die voor 29 maart zijn gefabriceerd kabinet houdt er rekening mee dat de renovatie van het Binnenhof meer gaat kosten dan de begrote 475 miljoen euro. Dat komt door prijsstijgingen in de bouw, schrijft staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer. Hij hoopt dat de werkzaamheden volgend jaar zomer kunnen beginnen, zoals gepland. De hele renovatie moet eind 2025 klaar zijn. De oorzaak van een treinongeluk vanmorgen in Egypte in Cairo... zou zijn dat een machinist is vergeten zijn trein op de handrem te zetten bij een ruzie. De locomotief botste met hoge snelheid tegen een stootblok. Daarop volgde een explosie. Zeker twintig mensen kwamen om het leven. Tientallen mensen raakten gewond.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 Ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 en natuurlijk op Kabelkrant hier in Zandvoort aan de Tolweg 10A. Dit was Don McLean. Hij had het over Vincent. We gaan lekker verder met uh, Two Cocker. En Up Where We Belong. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 12 uur ben ik bij u. ZFM. Ik word gedragen. Ik word gedragen door je hartslag. Op en neer. De warmte van je buik. Hij gloeit tegen mijn wang. Het is donker buiten. En ik ben bang. Je legt een arm om me heen. En de warme gevoelens die stijgen, ja, ze stijgen op. Ik kijk je aan. Jij komt dichterbij. Ik voel mijn hartslag nu boven de jouwe. Die kus. Je doet het elke keer. Nog steeds. Mijn liefde voor jou jouw liefde voor mij. Er is niks veranderd. Integendeel, ik hou iedere dag een beetje meer van jou. Why can't we work it up? Why can't we talk it up a little more this time? Search through the rain and find a ray of hope still shine. We can't just close the door. We're still worth fighting for. We've come so far together to leave it all behind. Why goodbye? Why must it be this way? So many words, so many other words that we terug in de tijd met uh, Tammy Wynette en Stand By Your Man. Tot 12 uur is het tussen app en vloed. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Sometimes it's hard to be a woman Give all your love to just one understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. Amen. just let you leave. Vergeef me. Vergeef me voor al mijn wanhopige daden. Vergeef me voor mijn ongemeende woorden. Mijn hart. Mijn hart heeft het opgegeven. En gesloten. Het is gevuld. Gevuld met pijn. ik zie geen lucht licht achter de tunnel. Maar een gat vallend in het donker. Vergeef me voor mijn roekeloos gedrag. Vergeef me voor mijn pijnvolle gedachtes. Vergeef me mijn respectloze houding tegenover jou. Vergeef me voor mijn naïeve gedachten. Mijn naïeve gedachten over het leven. Verlos me van het duister. Verlos me van de eeuwige pijn. De pijn van verdriet en spijt. Ik wil jou, jou in mijn leven. En wil jou zeker kwijt.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 I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done. I just never took the time. When you were always prachtige hit van Willie Nelson, You Will Always On My Mind. We gaan verder met de Manhattans en Kiss and Say Goodbye. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. de groep Kiss and Say Goodbye. Dit is Chicago en Saturday in the Park. Blijf er lekker bij. Voor 12 uur is dit tussen de app en Saturday in the Park. This Mighty Sparrow and Baron and only a fool can break his own heart. his own heart. Only a fool breaks his own heart. gedicht Ik mis je. Ik mis je. Zo lief voor mij. Door dik en dun aan mijn zij. Het liefst wil ik nu zo graag op je leunen. Alleen met mijn verlangens. En alleen met mijn gedachten. We hadden het samen zo fijn. Want jij, jij bent de reden van mijn verdriet. Ik moet eraan wennen. Maar alleen de gedachten doen me beven. We hadden het samen zo fijn. Ik hoop dat je geluk vindt. krijg je never nooit van mijn netvlies gewist. Nog nooit heb ik iemand zo vreselijk gemist. Als je eens wist hoezeer, hoezeer het hier van binnen doet. Als je eens wist hoeveel ik van je haal. Dan zou je me niet zo kwetsen. En dan zou je mij niet alleen laten. Hier zo, in het donker. Alleen met mijn verlangens. En alleen met mijn gedachten. De hoop op een leven heb je mij ontnomen. En ik zal je zeggen... Die koffer die ik moet meeslepen. Elke dag opnieuw. Het wordt te zwaar voor mij. En als je echt van me houdt, help me dan. Leg je hand in de mijne. Want ik, ik hou van jou. Hoe onnozel dat ook klinkt. The days keep coming without fail. Dat was tevens het laatste gedicht voor vanavond. En dit is het laatste nummer van Tim McGraw. En Please Remember Me. Dit was tussen app en vloed. Mijn naam is Fred Heij. En ik zou zeggen, slaap lekker voor zo. En als je aan het werk bent, werk ze. En ik zou zeggen, tot volgende week. Bij weer een nieuwe app en vloed. Just like the waves down by the shore We're gonna keep on coming back for more Cause we don't ever wanna stop.